4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De 16-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van het 15-jarige meisje Megan in Breda... blijft nog zeker drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten. In het jeugdstrafrecht komt het niet vaak voor dat een voorarrest wordt verlengd. Maar volgens de rechter is het gezien de ernst van de feiten op zijn plaats. Megan werd vorige week maandag in haar huis doodgestoken. De verdachte en het slachtoffer zaten bij elkaar in de klas. Volgens verschillende bronnen hadden ze een relatie. In vier Europese landen zijn de mazelen officieel terug. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Tsjechië en Albanië. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de terugkeer zorgelijk... en waarschuwt ervoor dat kinderen dood kunnen gaan door de ziekte. In de eerste helft van dit jaar waren er in Europa 90.000 nieuwe gevallen van mazelen. Dat zijn er al meer dan in heel 2018. Sommige mensen laten hun kinderen niet inenten tegen de ziekte... door onjuiste berichten over de risico's van het vaccin ertegen. Het aantal vluchtelingen in het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is opgelopen tot 9500, meldt Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingshulporganisatie is er ruimte voor 3000 mensen en is er slechts één arts beschikbaar voor alle migranten. Ook zou de veiligheid steeds verder achteruit gaan. Oxfam Novib roept de Griekse regering op om in actie te komen. In Limburg is vandaag een grootschalige actie begonnen in de strijd tegen illegale hennepteelt. De komende drie jaar worden in Heerlen en Kerkraden zo'n 5000 bedrijfspanden gecontroleerd op hennepplantages. Ambtenaren bezoeken de panden en kijken of de bedrijven zich houden aan het bestemmingsplan. Daarbij wordt extra gelet op signalen die wijzen op een mogelijke hennepkwekerij. Vinden ze die, dan schakelen ze de politie in. Het weer vrijwel overal droog en 21 tot 26 graden. Vanavond klaart het op en vannacht liggen de minima tussen 15 en 10 graden. Morgen vrij zonnig en 21 tot 25 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A2 richting Utrecht bij Apkoude 4 kilometer. Op de A4 naar Den Haag bij Roland veen 3. Dan op de A9 richting Diemen voor het AMC 8 kilometer. Heeft te maken met een probleem op het onderliggend wegennet en de vertraging is inmiddels een half uur. Dan op de A10 de ringweg Amsterdam voor het Koenplein vanaf de Koentunnel 3 kilometer. Op de A44 richting Den Haag bij Noordwijkerhout 2. En op de N200 Amsterdam richting Haarlem bij halfweg 3 kilometer vanwege de werkzaamheden. Ten slotte de N247 richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer.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 phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an yeah. island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover. In the sheets. I'm an ass and titty lover. Big ass.